Drie uur. Frits Wamelkamp met het NOS-journaal. In verschillende Europese steden is vandaag gedemonstreerd... tegen seksueel geweld tegen vrouwen. In Parijs gingen duizenden mensen de straat op. In Athene, Genève en Rome waren de betogingen kleiner. De Franse betogers droegen paarse kleding... en noemen zichzelf non-toet, wat staat voor wij allemaal... De beweging is geïnspireerd op de MeToo-beweging... die vorig jaar groots in het nieuws kwam. De betogers willen dat de overheden meer geld uitgeven om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. De Britse premier Theresa May heeft in een open brief om steun voor haar Brexit-deal gevraagd. De brief is door verschillende Britse media gepubliceerd. May roept voor- en tegenstanders op om samen te werken aan een nieuw Verenigd Koninkrijk buiten de EU. De premier ligt in eigen land al een tijdje onder vuur. Tegenstanders vinden dat de voorwaarden voor de uittreding niet ver genoeg gaan. Meerdere ministers stapten uit onvrede op... en ook binnen Mees eigen partij is harde kritiek op de afspraken. Later vandaag komen de Europese leiders in Brussel bijeen... om de Brexit-deal te ondertekenen. De Franse president Macron heeft op Twitter veel uitgehaald... naar de actievoerders die al dagen demonstreren... tegen het verhogen van de brandstofprijzen. Hij spreekt er schande van dat de oproerpolitie hebben aangevallen. De actievoerders zijn boos omdat de regering de accijns op brandstof heeft verhoogd. De betogers dragen daarbij gele fluoriserende hesjes. In Parijs kwam het tot rellen en moesten ME traangas en rubberkogels gebruiken om de betogers uiteen te drijven. Bij de rellen zijn 40 demonstranten opgepakt. Volgens de Franse autoriteiten waren er in heel Frankrijk ruim 100.000 mensen op de been. Het weer, verspreid over het land valt er regen... met in het oosten kans op natte sneeuw. Lokaal kan er mist ontstaan en de temperatuur ligt rond het vriespunt.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 9 is Zon, Zee, Zandvoort en 幸福。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 save a car.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 van ZFM. Geld in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hang auf der Couch, und Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hang auf der Couch, und Drake More Life. Sie will wissen, wo ich bin, nachts unterwegs, ich geh immer all in. Sie will immer stalken, doch ich weise sie ab. Ja. Denke nicht am Morgen, bin allein in der Stadt. Ja, sie will mit Dardy im Band sein. Sie will Gang sein, sie macht Gang sein. Doch sie blendet wie Mac Lights. Living fast life, sitzt in der S-Line. Panama, Panama, Panama, Panama. Sie will um die Welt reisen. Ich zieh den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann. Denn ich muss Geld machen. So high, so, so high, steig meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. kein Flex, der Jackie hält mich wach. Ein Glas, ich bin ready für die Nacht. Meine Jungs sind aktiv, bis es hell ist. Rockstar, ja, ich fühle mich wie Elvis. Mein Kopf ist woanders, ich bin zu loco. Ich vergesse dich, mein Handy auf Flugmodus. Wir haben uns zuletzt vor einem Monat gesehen. Ich bin wieder, doch erwarte Loyalität. Egal ob reich oder pleite, diese Frau bleibt an meiner Seite. Sie fickt mein Kopf mit dem iPhone. Trotzdem freu ich mich, wenn ich heimkomm. So high, so, so high. Steig meinen Schein in den Novo line So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Master Coach von Drake More Life. So high, so, so high, steig meine Scheine in den Novo Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Doch auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. Maybe recreate the time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 People ask me, what are you gonna be? Why don't you go get a job? got a beautiful mind, don't leave me behind. Heart is on attack, hurt me once again till the bitter end. Tell me once again why you're fading into blue. Yeah, it's you. Hold me once again like the Sunday afternoon. side. Mind is in control. Let me run my time till the end of the world. Tell me once again, are you?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 Could you go to bed with me?